Geen van de eurolanden heeft gepleit voor het failliet laten gaan van Griekenland, zo zei voorzitter Juncker na het overleg. De 17 landen hebben wel een besluit genomen over een onderpand voor Finland. De voorwaarden voor dat onderpand zijn volgens Juncker zo ingewikkeld dat andere landen af zullen zien van een onderpand. In een gesloten jeugdinrichting in Sassenheim zijn negen jongeren in opstand gekomen. Ze hadden zich afgelopen avond opgesloten in hun eigen groepsruimte. Rond half één vannacht gaven ze zich na onderhandelingen allemaal over. Wat de jongens precies wilden is niet duidelijk. De directeur van de inrichting zegt dat er geen toezeggingen zijn gedaan. Ook waren er volgens hem geen signalen dat de jongeren iets van plan waren. Aanvankelijk meldde de politie dat er brand was, maar dat klopte niet. De jongens hadden water op een brandmelder gespoten. En ook werd gezegd dat de jongens probeerden te ontsnappen, maar dat blijkt niet het geval te zijn. Drie mannen uit Heerlen zijn uitgeroepen tot dierenbeschermers van het jaar, omdat ze dit voorjaar wekenlang de wacht hielden bij een broedende zwaan. Ze kregen de meeste stemmen van het publiek, dat kon stemmen via de site van de dierenbescherming. De drie vrienden hielden vijf weken lang om de buurt 24 uur per dag de wacht bij het nest van een vrouwtjeszwaan, nadat dierenbeulen het mannetje hadden doodgeslagen met stokken. Het weer, de bewolking neemt geleidelijk toe en de minima liggen rond 14 graden. Overdag overwegend bewolkt en kans op wat regen of motregen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.